Ooggetuigen zeggen dat er schoten zijn gelost. In de rest van Egypte lijkt het tot nu toe rustig te zijn. De ongeregeldheden komen na de aankondiging van Mubarak een paar uur geleden dat hij in september opstapt als er verkiezingen worden gehouden. Hij is niet van plan nu al af te treden zoals de oppositie had gevraagd. Mubarak wil de komende maanden besteden aan het vreedzaam overdragen van de macht en wil hervormingen doorvoeren. De demonstranten nemen hier geen genoegen mee en eisen zijn directe aftreden. Ze zeggen door te gaan met de straatprotesten. Particuliere beveiligers in bijvoorbeeld winkels moeten meer bevoegdheden krijgen. Dat vindt Harm Brouwer, de hoogste baas van het Openbaar Ministerie. Hij wil dat bewakers ook processen verbaal kunnen uitschrijven en eventueel handboeien en een wapenstok kunnen gebruiken. Daarmee kan een beveiligingsbeambte de politie ondersteunen, stelt Brouwer. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft al gesprekken gevoerd met politie en het OM. De kwestie ligt gevoelig omdat tot nu toe alleen de overheid en dus bij de politie de bevoegd is om geweld te gebruiken. Brouwer stelt voor om te beginnen met een proef om de bevoegdheden van beveiligers te verruimen. Op wegen in het oosten en zuiden van het land is het op veel plaatsen erg glad door ijzel en opvriezing van natte weggedeelten. De gladheid kan de hele nacht aanhouden. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten ten oosten van de lijn Eindhoven-Groningen niet de weg op te gaan. In Twente zijn door de gladheid tientallen ongelukken gebeurd. Voor zover bekend was er alleen blikschade. Op de A12 tussen Arnhem en de Duitse grens raakten bij ongelukken 21 mensen gewond. Ook in Limburg hebben zich ongelukken voorgedaan op de A76 tussen Geleen en Heerlen. En op de A2 geldt in heel Limburg een maximumsnelheid van 50 km per uur. Het weer vannacht nevelig of mistig. De minima liggen tussen min 2 in het zuidoosten en plus 2 in het noordwesten.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 surprise. It's catching by surprise. Come on, come on. It's catching by surprise. It's catching by surprise. Let's It's catching by surprise. Let's It's catching by surprise. It's catching by surprise. It's catching by surprise. Let's catch by surprise. by surprise.